Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders die weg willen uit Libanon worden geëvacueerd. Het wordt er te gevaarlijk en dus stuurt minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken... onder meer een vliegtuig van Defensie die kant op. We zijn ook bezig te kijken of nog commerciële luchtvaartmaatschappijen... via ons nog een blokboeken accepteren van Nederlanders. En daarnaast kijken we met partnerlanden of we ook vluchten, of mensen op vluchten van hen mee kunnen... waar nog plaats over is. Er geldt al langer een negatief reisadvies noodadvies voor Libanon. De minister weet niet precies hoeveel Nederlanders er nog zitten... maar gaat uit van 12 à 1500. In Zurich in Zwitserland zijn drie kinderen van vijf neergestoken... die met een begeleider onderweg waren naar een kinderdagverblijf. Een van hen raakte zwaar gewond. De vermoedelijke dader is een man uit China. Hij werd kort na de steekpartij opgepakt. Het is niet duidelijk waarom hij de kinderen aanviel. Volgens de Zwitserse politie had hij geen terroristische reden. Geert Wilders vraagt zich af of zijn partij zonder asielnoodwet... nog wel heel lang en vrolijk wil doorgaan met het kabinet. De PVV wil dat het kabinet een beroep doet op buitengewone omstandigheden... om zo sneller strengere asielmaatregelen in te voeren. Maar binnen de coalitie ligt het gevoelig. Vooral NSC zet vraagtekens bij zo'n noodknop. Premier Schoof voert nu één-op-één gesprekken... met de fractievoorzitters van de regeringspartijen. En het is 1 oktober en dus begint ook de actie Stoptober weer. Ook het ziekenhuis in Tiel doet mee. Iedere roker die wil stoppen kan daar hulp krijgen. En dat wordt dan vergoed door de verzekering. Deze arts vertelt dat hij de meeste mensen wel van het roken af kan krijgen. Ik kan voor mijzelf praten, nog niet eens van de andere collega's. Op dit moment stopt 73% met eh, roken na mijn behandeling. En van mijn collega's weet ik het niet, maar als we allemaal dat halen... dan kun je eh, dichter, als je per jaar 250 mensen doorgestuurd krijgt... dat 150 mensen van het roken afhaal. Tienduizenden Nederlanders doen mee aan Stoptober. Ook mensen die vepen. Deelnemers krijgen een maand lang elke dag begeleiding... en steun via een app op hun telefoon. Dan nog het weer, vooral in het midden en noorden vanavond en vannacht regen. In het zuiden is het vaker droog en daar is kans op mist. Morgen overdag meer zon en maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de avondspits voorbij. Je hebt nog wat vertraging op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt meer 10 minuten bij Amsterdam Hemhavens.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 Well, there's only one more hour to go. Cursing the clock, she's going way too slow. It's the best damn thing and it starts at the end of your day. Well, there's only one more hour to go. Cursing the clock, she's going way too slow. It's the best damn thing and it starts at the end of your day. Well, it's beer o'clock, beer o'clock. But when it starts, I want the clock to stop. And it's beer o'clock, and it's beer o'clock again. It's beer o'clock, beer o'clock. The long cold ale and a frothy on top. It's beer o'clock, and it's beer o'clock again. Well, it doesn't matter what time of the day, breakfast, lunch, or tea, who's to say? You got your own time, and that's fine by me when I'm at work, it's around the same time. Holidays, weekends can be any time. It's the best damn thing, and it starts any time of your day. Well, there's only one more hour to go. Cause on the clock, she go way too slow. It's the best damn thing, and it starts any time of your day. Well, it's beer o'clock, beer o'clock. And when it starts, I want the world to stop. And it's beer o'clock, and it's beer o'clock again. Well, it's beer o'clock, beer o'clock a long cold ale and a frothy on top. It's beer o'clock and it's beer o'clock again. Well, it's getting late, time for bed. Been a long day, got an aching head. Tummy feels funny, must have been something I ate. Well, I'll be up in the morning and back to work. Raise up a sweat and raise up a thirst set my sights on Gezegend met een aanstekelijk gevoel voor humor en een talent voor het vertellen van verhalen, maakt Peter Reeves naam voor zichzelf in de country scene in Australië.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 There's a picture that I carry some time Kind of Woman, My Kind of Man is een song geschreven en opgenomen door Vince Gill, die het opnam als duet met ex-labelgenoot Patty Loveless. You don't need diamonds, big het favoriete album van de maand. De Dirt Cats klinken alsof ze rechtstreeks uit een ouderwetse honky-tonk bar komen, maar met een moderne twist. Somewhere in Nowheresville is de titelsong van hun album. We used to drive dusty back roads in someone's beat-up car. Radio blasting rock songs couldn't really go that far. we stop along the roadside and throw rocks at street signs. Anything to pass the hour and to kill a little time. My mom and dad split up. The fights got too bad. Lost the last little sliver of anything good we had. There was a girl I knew. I thought she liked me a bit. But we could never get it right, and that was just about it. Somewhere in nowheresville, I look up at the sky. gas station, eating a bag of chips. Looks like a storm is coming as the temperature dips. There are days, days, days when you just wanna lock the door, turn the TV up real loud, and pace along the floor. Op zijn 75ste zou je verwachten dat Nick Lowe het rustiger aan zou doen. En het is meer dan 10 jaar geleden dat hij voor het laatst een album uitbracht. Maar nu komt hij met een nieuwe plaat. Samen met zijn favoriete begeleidingsgroep, de Mexicaanse surfrockers Los Straight Jackets. Crying Inside is de song. I'm standing in a jolly crowd choking, laughing a little too loud, looking like a model of a man the God is made. But my repartee is just to disguise all the hurt I'm trying to hide, i I'm crying, I'm crying, crying inside. I'm sitting in a restaurant, a few old friends in a favorite haunt in pursuit of deepest blue. I've been wisecracking like the good old days, but pretty soon I'm gonna slip away and walk myself right back to my lonely room. Everybody knows a man's not supposed to cry. And if you look at my face, you'll see my cheek is dry. I wish sometimes they would cut me some slack, cause they don't know while they're slapping my back. I'm crying, cry, cry, crying inside. Whoa, here come the tears. Thank cover van deze week. Hij groeide op in een mix van zowel de Amerikaanse als de Cubaanse cultuur. Georgia Moreno is geboren in Miami en is de jongste van vier broers en zussen, die allemaal opgroeiden omringd door muziek. Hij is de vertolker van de cover van de week. drinking coke and Finse groep de Iron Country Sisters werd in 2014 gevormd door drie zussen. De muziek, waaronder Grace van de zussen, is beïnvloed door moderne en traditionele Americana en hun originele en warme geluid leunt op soulvolle harmonieën en sterke vocalen.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 Sutter overleed vredig in zijn huis in New Mexico. Er werd geen doodsoorzaak opgegeven. New Kid in Town schreef hij aan mee en dat was de eerste song. En ook Faceless Love van Linda Ronstadt is door J.D. Sutter geschreven. Zelf scoorde J.D. Sutter een hit met Only Lonely. achter ons. Nu weer naar het heden. Vastbesloten om de Texas Country Spirit ver buiten de staatsgrenzen te brengen, non-stop reizen, om aan de vraag naar concerten te voldoen, is hier Hudson Westbrook met 529. to I say good morning, darling I won't be back till it's going back down There's 12 miles of barbed wire And these holes need digging Girl, if they did not hang around My time here is only worth about 15 hours Pennies on the dollar for my time with Put your high heels on and diamonds around Never had. Charlie Reynolds heeft gezegd, elk nummer, dus ook Another Man Will heeft zijn eigen verhaal. Of je nu meedanst op een luchtig anthem of een traantje wegpinkt tijdens een aangrijpende ballad. Of de record bevat voor ieder wat wils. Another man, another man, another man will. glass of wine when you pour your bourbon. Don't ask me how I'm doing when you know I'm hurting. So I, yeah, I've been looking. Uh-huh. Get all dolled up and you don't even notice. Ain't asking for much, just some Walmart roses. So I, yeah, I've been thinking about leaving. another man could got more rhythm. than cowboy's asking me what I've been sipping on. He said he's paying. Yes, he is. And that man Chevy's probably got more horses. Could take me out to Eddie V's, he could afford it. Yeah, I, I'm just saying. In the Spotlight. Spotlight. Met een warme en ongeremde stem is Elisa Thorn een heldere en opkomende kracht, die een karakteristiek geluid cultiveert. Alibi was de eerste song, van Somebody New. Nu nog I Tried. it's my home de Haan. Crossroads. My Kind of Medicine is van de Zac Brown Band. De song gaat over het vinden van rust en genezing in de natuur. Omringd door vrienden en goede muziek. choir is een tedere ballad die liefdesverdriet naadloos verweeft met traditionele countryproductie en de rauwe emoties van liefde vastlegt die verloren gaan in de gloed van neonlichten.